Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Bij een voetbalwedstrijd in de hoogste Franse divisie zijn zeker 15 mensen gewond geraakt toen een hek het begaf. Tientallen supporters vielen daardoor meters naar beneden. Het ongeluk gebeurde bij de wedstrijd tussen Amiens en Lille, die werd stilgelegd. Waardoor het hek sneuvelde is nog onduidelijk. Mogelijk kwam er druk op te staan door juichende fans. Kort voor het ongeluk maakte die een doelpunt. De Duitse politie heeft een overval voorkomen die volgens een Duitse krant een terroristisch motief had. Een groep van zes mannen zou van plan geweest zijn een juwelier te beroven om met de opbrengst verboden wapens te kopen. Een van de verdachten is een Fransman die als geradicaliseerd bekend staat. De politie hield de groep al een paar weken in de gaten. Er gingen geruchten over een grote wapendeal in de regio. Toen de overval concreet werd, greep de politie in. Daarbij kregen de Duitsers hulp van de Franse Veiligheidsdienst. Op de avond voor het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië zijn in Barcelona duizenden mensen de straat opgegaan om tegen de volksraadpleging te demonstreren. En ook in andere steden werd geprotesteerd. De betogers riepen leuzen als leven Spanje. Het referendum is verboden door de Spaanse rechter. De landelijke regering probeert het tegen te houden. De meeste stemlokalen zouden gesloten zijn en stemcomputers zijn onklaargemaakt. Voorstanders van het referendum houden een aantal scholen bezet, zodat daar gestemd kan worden koploper PSV heeft in de eredivisie geen fout gemaakt. De Eindhovenaren versloegen Willem II thuis eenvoudig met 4-0. Spannender was het bij PEC Zwolle tegen FC Groningen. Het werd daar 3-2 voor PEC. Het winnende doelpunt viel in de blessuretijd. PEC stijgt nu naar de derde plaats op de ranglijst. Eerder op de avond won ADO Den Haag uit bij NAC Breda met 1-0. Het weer, het droogt vannacht op en op steeds meer plaatsen zijn opklaringen.